Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Driekwart van de kinderen die in de jeugdzorg hebben gezeten... heeft te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Onder andere door leiders en pleegouders. Het blijkt uit een onderzoek. Ze werden onvoldoende beschermd, onder meer door geldgebrek... en slecht overheidstoezicht, stelt een onderzoekscommissie. Het online stemsysteem van de FNV is overbelast. De 1 miljoen leden kunnen stemmen over het concept pensioenakkoord... maar het systeem kan het niet aan. Sinds 11 uur vanochtend hebben ruim 10.000 leden wel gestemd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt heeft de regering van Hongkong opgeroepen om pas op de pas op de plaats te maken bij de invoering van de uitleveringswet. In die omstreden wet is geregeld dat verdachten op het vasteland van China worden berecht. In Hongkong wordt aanhoudend tegen die wet geprotesteerd. Het UWV gaat in Groningen bijna 2000 dossiers van arbeidsongeschikten opnieuw bekijken. Ze werden vanwege een grote achterstand beoordeeld door verpleegkundigen, terwijl dat door een arts had moeten gebeuren. De Koninklijke Marine krijgt deze week voor het eerst een vrouw bij de vlagofficieren. Dat zijn de hoogste officiersrangen. Kapitein Terje Jeannette Morang wordt vrijdag bevorderd tot commandeur. Ze is 54 jaar. Verschillende woningen in de wijk Overschie in Rotterdam zijn verzakt als gevolg van een spontane breuk in een waterleiding. Acht woningen zijn ontruimd tot duidelijk is of ze stabiel zijn. Een gaslek dat door de verzakkingen was ontstaan is al gedicht. En wielrenner Chris Froome doet niet mee aan de Tour de France. De Brit is vanochtend hard gevallen tijdens het verkennen van de tijdrit in de Dauphiné. Mogelijk heeft hij zijn bekken gebroken. Het weer tot slot in het noorden nog wat regen, maar die trekt weg. Vanavond kan in het zuidwesten weer een bui vallen. Morgen zijn er afwisselend zon en stapelwolken. En in het westen kan weer een bui vallen. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. Twee kilometer door een ongeluk, twee rijstroken en daar dicht. A7 Zaandam richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en Purmerend een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor Amstelveen-Oost, 10 minuten vertraging... Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens 10 minuten oponthoud.